Twee uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. De eerste vliegtuigen van Delta Airlines kunnen weer opstijgen... na een wereldwijde computerstoring bij de luchtvaartmaatschappij. Op Schiphol, Zaventem, Londen en andere grote vliegvelden in de wereld... stonden toestellen van Delta urenlang aan de grond. Passagiers konden niet inchecken of niet aan boord gaan. Op Schiphol zijn er schatting 4500 mensen de dupe van de storing. oorzaak van de computerproblemen was volgens Delta een stroomstoring in Atlanta... waar het hoofdkantoor is gevestigd. In het gebied tussen Schorel en Bergen woedt een grote duinbrand. Die gaat gepaard met veel rook. Harde wind maakt het moeilijk om het vuur te blussen. De brandweer heeft zeker vijf bluswagens ingezet. Volgens de regionale omroep van Noord-Holland-NH woedde er in 2010 ook een grote brand in dit gebied. Toen werd een deel van Bergen aan Zee ontruimd vanwege het oprukkende vuur. Tientallen politici, rechters, militairen en politieofficieren op de Filipijnen hebben zich gemeld bij de politie. Gisteren deed president Duterte een oproep en gaf 150 hoge functionarissen 24 uur de tijd om zich te melden, anders zou hij het leger op ze afsturen. De functionarissen worden allemaal in verband gebracht met drugshandel. In Rio heeft de vrouwen dubbel vier zich geplaatst voor de finale. Chantal Achterberg, Nicole Beukers, Inge Jansen en Carline Bouw eindigden in de herkansingen als eerste. Gisteren werden de roeiwedstrijden nog afgelast vanwege de harde wind. De voorzitter van het Russisch Paralympisch Comité noemt het oneerlijk en een grove schending van de mensenrechten dat zijn sporters niet mogen meedoen. Volgens hem heeft iedereen voldaan aan de antidopingregels. Gisteren bepaalde het Internationale Paralympisch Comité dat alle Russische sporters worden geweerd. Rusland wil de onschuld van, het Paralympische, van de Paralympische atleten gaan bewijzen bij het KAS. Het weer geleidelijk breekt de zon door, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen wisselvallig met geregeld buien en hooguit 18 graden.